Maar ik Marnik zijn met het NOS Journaal. De vrouw van 44 die omkwam bij de aanslag in Nice... was een vrouw uit Brazilië die in Frankrijk woonde. Dat meldt het Braziliaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De vrouw laat drie kinderen achter. In een verklaring betuigt de Braziliaanse president Bolsonaro zijn medeleven... met de familie en vrienden van de slachtoffers. Ook zegt hij solidair te zijn met het Franse volk. In de VS hebben inmiddels meer dan 80 miljoen mensen gestemd voor de presidentsverkiezingen, blijkt uit een telling van de Universiteit van Florida. Nog nooit brachten zoveel Amerikanen al zo vroeg hun stem uit. Veel mensen stemmen nu al omdat ze bang zijn dat op de verkiezingsdag, komende dinsdag, de coronamaatregelen in stembureaus niet goed kunnen worden nageleefd. De verwachting is dat het totale aantal stemmen ruim boven dat van vier jaar geleden uitkomt, toen 138 miljoen Amerikanen naar de stembus gingen. Voor de kust van Senegal zijn zeker 140 migranten verdronken. Op een boot die met 200 mensen op weg was naar de Canarische eilanden... brak zaterdag brand uit, zegt de VN-migrantenorganisatie IOM. Daarna sloeg de boot om. 59 mensen zouden zijn gered. Vooral de afgelopen weken proberen steeds meer migranten vanuit Afrika over te steken naar de Canarische eilanden... die bij Spanje horen. Volgens de VN-organisatie zijn dit jaar al ruim 400 mensen verdronken. In de Europa League heeft PSV met 2-1 gewonnen bij Omonia Nicosia op Cyprus. Malen scoorde twee keer namens PSV. De winnende goal viel in blessuretijd. AZ won thuis met 4-1 van Rijeka uit Kroatië. Gudmundsson scoorde twee keer. Eerder op de avond verloor Feyenoord in eigen huis van het Oostenrijkse Wolfsberger AC. Het werd 1-4.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 Moi je retourne à la réalité. Ouais, j'ai le mental. À qui tu vas la faire À qui, tu vas la faire Jolie nana, recherche joli Joe. Comment on fait Je suis pas très mytho. Manger le truc, je sens les pipo les pipos.